hart is als een bloementuin. Een bloementuin vol rozen. En ik heb voor die bloementuin als bloeien het hele jaar. Jij bent met niets, met niets te vergelijken. Jij bracht geluk vanaf de eerste dag. Wanneer je in mijn hart zou kunnen kijken, stond je verbaasd wat jij daar binnen zag hart is als een bloementuin. Een bloementuin vol rozen. En ik heb voor die bloementuin als tuinman jou gekozen. Jouw liefde voor Ben bent voor mij het einde zonder meer. Jij schenkt mijn hart miljoenen zonnestralen. Daarom zeg ik wel honderdduizend keer. Mijn hart is als een